conducteur herkend van Amber Alert. Het jongetje was in Almere met zijn vader. Die had zijn zoontje na een wandeling niet teruggebracht naar de moeder. Omdat de politie vreesde voor het welzijn van het kind werd een Amber Alert uitgegeven. Het jongetje is ongedeerd en de vader is meegenomen naar het bureau. De politie heeft in Bosnië en Servië mogelijke medeplichtigen opgepakt van de man die gisteren de Amerikaanse ambassade in Sarajevo heeft beschoten. De vermoedelijke dader werd gisteren al opgepakt. Vandaag kwam de speciale politieeenheden dorpen in Bosnië en Servië uit. In totaal zijn 17 mensen gearresteerd. De politie zocht vooral in kringen van een conservatieve islamitische secte. De dichter Michael Higgins wordt de nieuwe president van Ierland. Hij won de verkiezingen met 57% van de stemmen. Higgins is parlementslid voor de Ierse Labour-partij en in de jaren 90 was hij minister van Kunst en Cultuur. Hij wordt de opvolger van Mary McLeese, die 14 jaar president is geweest. In Ierland heeft de president vooral ceremoniële taken. De voetbaltopper tussen Twente en PSV is geëindigd in een gelijkspel. In Enschede werd het 2-2. Ajax won uit tegen Rode JC met 4-0 en Heerenveen versloeg thuis ADO Den Haag ook met 4-0. Hekkensluiter Excelsior won thuis met 1-0 van RKC Waalwijk.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 Went from Mr. 305, Day County, to Mr. Worldwide, all around the world. Eh, eh. Now, we're international. So international. International so international. You can't catch me, boy. Can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. Cause I rap with the best to show. 305 to the death for me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down like New York City. everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down like looking for visas, I ain't talking credit cards if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. you If I get your body close, not letting go Hoping you're about to Tell them other guys, they can lose your number, you're done They don't get another shot cause you're love drunk Like a TV show playing reruns Every chance I get, I'ma turn you on Girl, baby, you're the girl Loving you could be a crime Crazy how we fit, girl This is it, girl, give me 25 to life hey.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 Er is veel verlopen onder het personeel omdat niet duidelijk is hoeveel meldkamers er na de fusie van de politiekorpsen overblijven. Onderbezetting van de meldkamers kan problemen opleveren voor de agenten op straat. Een jongetje van twee uit Amsterdam dat sinds vanmiddag werd vermist is terecht. Op een treinstation in Almere werd hij door een conducteur herkend van Amber Alert. Het jongetje was in Almere met zijn vader. Die had zijn zoontje na een wandeling niet teruggebracht naar de moeder. Omdat